Ecuador, waar de eilandengroep bij hoort, heeft maatregelen genomen om de natuur beter te beschermen. En daardoor staan de Galapagoseilanden er nu beter voor dan in 2007. In dat jaar besloot de UNESCO het gebied de status van bedreigd werelderfgoed te geven, omdat de natuur in gevaar kwam door toerisme, immigratie en overbevissing. Met zo'n status probeert de UNESCO overheden te dwingen meer te doen aan bescherming van werelderfgoed. De Galapagoseilanden staan bekend om het rijke zeeleven. Charles Darwin bezocht ze in 1835 en kreeg daar inspiratie voor zijn evolutietheorie. Aankomend president Bouterse van Suriname heeft een gesprek gehad met de huidige president Venetiaan. De twee spraken bijna twee uur met elkaar, nadat ze 18 jaar niet met elkaar hadden gepraat. Het was geen beleefdheidsgesprek. Bouterse en Venetiaan hebben het gehad over de machtsoverdracht en de stand van het land. Volgens Bouterse was het een goed en prettig gesprek. Bouterse neemt over twee weken de macht officieel over van Venetiaan. Het onderzoek naar fraude met schooldiploma's wordt uitgebreid. De onderwijsinspectie kijkt ook naar klachten van docenten die zich onder druk gezet voelen om leerlingen hogere cijfers te geven. Staatssecretaris Van Bijsterveld schrijft dat aan de Tweede Kamer. Er loopt ook een onderzoek naar gesjoemel met diploma's door hogeschool in Holland. Voor het eerst is een Amerikaanse ambassadeur aanwezig bij de dodenherdenking in Hiroshima. Op 6 augustus worden de slachtoffers herdacht van de Amerikaanse atoombom op de Japanse stad. 65 jaar geleden kostte die bom het leven aan zo'n 140.000 Japanners. Een andere atoombom werd drie dagen later boven de stad Nagasaki gedropt. Daar kwamen nog eens 80.000 mensen om. De Amerikaanse regering vindt dat de tijd nu rijp is om de Japanse herdenkingen bij te wonen. Het weer wist